Freddy van met het NOS-journaal. Er is onduidelijkheid over de arrestatie van Mutassim Gaddafi, de vijfde zoon van de verdreven Libische leider. Leden van de Nationale Overgangsraad hebben gemeld dat Mutassim gisteren werd opgepakt toen hij de havenstad Sirte probeerde te ontvluchten. Maar een officiële woordvoerder van de raad spreekt dat tegen. Mutassim Gaddafi was veiligheidsadviseur van het regime van zijn vader en had een prominente functie in het leger. In Nederland is hij vooral bekend vanwege zijn contacten met het fotomodel Talita van Zon. Als het bericht klopt dat hij is opgepakt, is het voor het eerst dat een familielid van Gaddafi in handen komt van de Nationale Overgangsraad. De Britse premier Cameron wil de regels voor de troonsopvolging veranderen. Hij vindt dat vrouwen en katholieken niet langer moeten worden gediscrimineerd. Zo wil Cameron af van de regel dat jongens bij de troonopvolging voorrang hebben op een oudere zus. Verder verliezen leden van de koninklijke familie nu nog hun recht op de troon als ze trouwen met een Rooms-katholiek. Cameron noemt dat niet meer van deze tijd. De premier doet zijn voorstellen in een brief aan alle landen waarvan koningin Elisabeth staatshoofd is. Om de regels te wijzigen is de goedkeuring van alle 16 regeringsleiders nodig. Israël heeft formeel excuses aangeboden aan Egypte voor het doden van zes Egyptische politieagenten in augustus. De doden vielen bij een schietpartij in de grens tussen Israël en Egypte. Israëlische veiligheidsagenten waren op zoek naar een groep militanten die aanslagen hadden gepleegd in het zuiden van Israël. De dood van de politieagenten leidde tot woedende reacties in Egypte. Israël had eerder gezegd de schietpartij te betreuren, maar wilde de zaak onderzoeken alvorens verontschuldigingen aan te bieden. Het weer. Vannacht in het noorden en midden van het land kans op mist. Lokaal komt de temperatuur dicht bij het vriespunt.